uur. Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Eindhoven zijn ze al de hele middag bezig met een gevaarlijke gaspijp. Die werd tijdens werkzaamheden ontdekt. Doordat de grond is weggespoeld, staat die op barsten. Als het echt misgaat, kan er een mega vuurbal ontstaan. En dus wordt de hele boel nu afgefakkeld. Dat ziet Omroep Brabant-verslaggever Noël van Hoofd. Dat eh, zou 4 tot 5 uur moeten gaan duren. En tot die tijd blijft dus alles hier afgesloten. En de brandweer zei zojuist tegen mij dan blijft er nog een beetje restgas achter in die leiding. Ja, dan moeten we echt gaan kijken of het dan veilig is. En als het niet veilig is, ja, dan blijft de weg, blijft de omgeving echt dicht. Het gaat onder meer om de snelwegen A2 en A67 die rond Eindhoven nu dicht zijn. En dat kan dus ook nog wel even zo blijven. Drie Belgische gevangenen die een celgenoot dagenlang gemarteld zouden hebben... worden verdacht van poging tot moord. Het slachtoffer kreeg kokend water over zich heen... werd verkracht met een bezemsteel en moest poep eten. Dat die mishandeling dagen kon duren... heeft volgens correspondent Tijn Sade te maken met de hoge werkdruk... van het Belgische gevangenispersoneel. Ze gaan een cel checken eh, en dan blijft het bij... ze kijken even of de gevangene nog een teken van leven geeft. Voor meer hebben ze gewoon geen tijd. In de bewuste cel zaten zes mensen, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor maar drie gevangenen. En Spotify goes YouTube. Mensen met een betaald account kunnen vanaf vandaag volledige videoclips zien van sommige artiesten. Het gaat om een functie die onder andere in Nederland getest wordt met voorlopig 17.000 videoclips. Onder meer Ed Sheeran kan je straks zien op de app. En Dortmund staat vol met PSV-fans. Want nog drie uurtjes en dan is daar de aftrap in de achtste finales van de Champions League. Het wordt eh, voor PSV tegen Borussia Dortmund erop of eronder. Volgens deze verslaggever van de lokale omroep in Eindhoven zit de sfeer er in ieder geval goed in. Op de markt in Dortmund is echt een Eindhovens volksfeest losgebarsten. Duizenden PSV-fans zijn hier naartoe gekomen voor een eh, mogelijk historische avond. Het is natuurlijk al al uniek dat een eh, Nederlandse club de achtste finales van de Champions League bereikt. Ja, en PSV zou mogelijk de kwartfinales kunnen bereiken. De fans hier hebben er vertrouwen in. De aftrap is straks om 9 uur. Het weer, het blijft droog. Vanavond en vannacht klaart het ook op. En dan krijgen we morgen een lekker lentedagje. Aardig wat zon bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files de meeste vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen ten Nieuwe Meer staat 8 km file met 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstok is daardoor afgesloten. staat 5 km file met een half uur vertraging. En de N232 Haarlem richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 2 km file met bijna een half uur vertraging.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 Of op wat voor manier dan ook naar de show luistert. Joop en ik zijn er weer bij. En jullie ook. En de show openen we met Black Hawk en Big Guitar. Lekker stevig nummer. En nu weer bluegrass, Elston Krause en Union Station. En My Love Follows You Where You Go. te melden? WhatsApp 06 428 443 75. Dankjewel Ronald voor het melden daarvan. Inderdaad, we hebben weer een e-mail binnengekregen voor onze digitale brievenbus. Een van de vele e-mails moet ik zeggen. En voor de eerste digitale brievenbus inzending van deze week gaan we naar Australië. En we kijken al een beetje uit naar de zomer met de nieuwste zingen van Javier. En hij kondigt hem zelf even aan. Hi, it's Javier here. And this is my new single, Love the Summertime. There's a starry sky on a summer night Cars and neon lights Your hand in mine, all the signs are right Let's get the bigger truck Radio up, A late night kiss It don't get better than this Me and my baby love the summertime Me and my baby on the road freedom. It feels so right. Gonna lose my mind. Lekkere, stevige Texas country. Dallas Moore was dat en The Rain. Ik heb weer een digitale brievenbus in zending voor je klaarstaan. En die komt uit Canada. Ze hebben vrij recent hebben ze een nieuw album uitgebracht. Dat heet The Alders and the Ashes. Ik heb het over de Hello Darlings. En dit nummer staat ook op hun album. En die heet Lay Down Low. A space between the sand and the stone So. classic uit het diepe donkere archief van Nashville. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you. Well, you're hundred reasons why places you're gonna find. But I don't care, cause I know right now that you could never change my mind. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you, and I'll give you a thousand reasons why I do. We gingen inderdaad naar de diepere, donkere krochten van het Nashville Archief. Want we gingen naar 1949 met Ann Jones en Give Me a Hundred Reasons. En van 1949 naar 79 The Seldom Seen en San Antonio Rose. Deep within my heart lies a melody, a song of old San Antonio. And in dreams I live with a memory beneath the stars all alone. it was there I found beside the Alamo Enchantment strange as the blue above And that moonlit past that only she would know Still hears my broken song of love Moon in all your splendor so sweet and tender, like petals spotted apart. Speak once again by the Alamo and rose my rose of San Antone. Nashville. Met nu country uit Nederland. uit Nederland. Saskia en Serge en Baby, I'll Give You Everything. Blijft toch een hele fijne plaat dat. Wat ook een fijne plaat is, is de volgende. Dust in the Becky, dit is B-Strings. have a great time with the best music from all over the world. Nashville Radio Show. All of my life I've wondered and sin, and I wouldn't let my dear Savior in. Then, like a blind man who just got back his sight, pray todo Boxcar Willie was dat en I Saw The Light. Ik heb weer een Spotlight album voor je klaarstaan en die komt uit 1993. En is het vierde studioalbum van de Amerikaanse zangeres Deborah Allen. Het album heet Delta Dreamland en staat boordevol met country pop en ballads. En zoek er dan maar eens vier nummers vanuit die ik wil draaien. Nou, het is gelukt. Je gaat eerst luisteren naar Rock Me in the Cradle of Love en daarna Long Time Loving You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Er is weer post via info.nesverradio.nl kregen wij de volgende single binnen. Het is de nieuwste single van Drake Milligan. Hij komt uit Amerika en als je denkt van... hé, hey, die naam die zegt maar iets. Dat klopt, hij nam al eens deel aan American Idol en America's Talent. Eh, America's Got Talent, moet ik zeggen. En hij speelde Elvis Presley in een serie over het leven van de king. Zijn naam is dus Drake Milligan en dit is zijn nieuwste single. En die heet I Got A Problem. Your kiss tastes like whiskey, I'm a drinker. You play with my heartstrings, girl, singer. No, it ain't no joke. You're a smoke show muziekervaring van je dag. Je luistert naar Nashville. Country van de formatie Little Big Town en Good Lord Willing. Ik heb nog een lekkere klassieker voor je klaarstaan. Charlie Rich en Behind Closed Doors. En daarna zetten Blake Shelton en Trace Atkins even de boel op kop met Hellride. to sing And when we get behind broke out about 5.35 trying to put a little hammer in their head. Standing in the liquor store staring at a fifth, but they picked up a handle instead. Hell right. Hell right. Hell right. Okay. Couple girls with their boots on got their Bluetooth on t-shirts saying go Sooners. Then the girl from the small town took off the old town, put on a little till somebody pulled a hillbilly slip.